Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van ruim een half miljoen mensen vervalt op 4 februari het coronatoegangsbewijs... omdat ze niet op tijd hun boosterprik hebben gehad. Het geldt naar schatting voor maximaal 540.000 mensen... schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer. De geldigheid van het bewijs wordt vanaf 4 februari beperkt... tot 180 dagen na besmetting en 270 dagen na vaccinatie... Volgens Kuipers kan de kortere geldigheidsduur ertoe leiden... dat meer mensen een boostervaccinatie gaan halen. Het coronatoegangsbewijs voor toegang tot onder meer horeca en musea... kan ook worden gekregen na een negatieve testuitslag. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss is positief getest op corona. Op Twitter schrijft ze dat ze de komende tijd vanuit huis werkt. Truss was gisteravond bij het debat in het Lagerhuis... waarin premier Johnson zijn excuses aanbood over Partygate. Op foto's is te zien dat Truss schouder aan schouder zat met haar partijgenoten. Minister Jezel Gus en de burgemeesters van Carnavalsgemeente hebben overlegd over wat er tijdens carnaval moet gebeuren met de coronaregels. Halverwege deze maand nemen ze beslissingen. Volgens de burgemeesters valt de anderhalve meter regel niet te handhaven als er op straat en in de horeca wordt gefeest. Justitie heeft het lichaam van een oud MIVD-medewerker laten opgraven. De man van 69 uit Amstelveen overleed een jaar geleden.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 place of mine. We can have a real good time. Your place of mine. Let's lay our hearts on the line. Your place of mine. We can have a real good time. about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. But it was my wedding day. It was our wedding day. We were getting ready, and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in the sky. Bruno walks in with a mischievous grin. Thunder. You're telling the story, or oh am I?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 Het voelde langer dan voorheen. Maar de tijd die deed niet mee. Ik wilde zoveel meer gedaan. Ik wilde leven, ik wilde gaan. Maar het viel niet in elkaar Donder door de feiten en bevangen door het geluid van een wereld zonder vaart. Liep ik zwijgend door de straten, keek ik terug op mooie dagen. Ik had die tijd willen bewaren. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around.